De politie heeft vier aanvallers doodgeschoten. De vijfde is opgepakt. Er is nog niets bekendgemaakt over het motief van de mannen. Indonesië heeft de laatste tijd veel te maken met extremistisch geweld. Op het eiland Java zijn de afgelopen week bomaanslagen gepleegd op kerken en een politiebureau. Of er een verband is tussen de zwaarteaanval en de bomaanslagen is niet duidelijk. De ontmoeting in juni tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Trump staat op losse schroeven. Noord-Korea twijfelt zolang de VS het einde eist van het Noord-Koreaanse kernprogramma. In een verklaring noemt het land president Trump een mislukte president... als hij in de voetsporen van zijn voetgangers, voorgangers treedt. Gisteren blies Noord-Korea al een ontmoeting af met Zuid-Korea. De bezwaren van ondernemers die vonden dat ze een te hoge bijdrage voor hun privékilometers moesten betalen zijn afgewezen. Bijna 200 ondernemers maakten bezwaar tegen het vaste percentage dat de Belastingdienst hanteert voor wie geen kilometerregistratie bijhoudt. Ze vonden dat bedrag veel te hoog. De Hoge Raad oordeelde vorig jaar dat beroep mogelijk was... op voorwaarde van een goede onderbouwing van het aantal kilometers dat ze privé hadden gereden. De Belastingdienst vindt nu de gegevens die ze hebben aangeleverd niet overtuigend. Staatsbosbeheer maakt zich zorgen over de veiligheid van boswachters. De natuurorganisatie wil daarom dat alle boswachters pepperspray mogen dragen. Ze mogen al handboeien en binnenkort ook een wapenstok bij zich hebben. Matthijs van Nieuwkerk gaat twee nieuwe tv-programma's presenteren bij de NPO. Ook blijft hij de presentator van De Wereld Door. Een van de nieuwe programma's is vanaf september elke zaterdagavond te zien op NPO 1. In het andere programma staan boeken centraal.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 Dat is allemaal nog steeds eh, gevolg van storing van gisteren. Gisteren de stroomstoring is antwoord. En daardoor is ons systeem aardig in de war geraakt. Dus ehm, er wordt hard aan gewerkt. Maar het nieuws wat u net hoorde is dus niet actueel. Dus dat is het nieuws van gisteren. Dus. Goed, ga verder met Matchbox. Blooming. Dat is zo mooi Roger Cook and Madeline Bell. Take a pinch of white man. Wrap it up in black skin. Add a touch of blue blood.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 plaat. jaren 70. Roger Cook. Samen met Madeline Bell. Zou later nog groter is met Sing a Song of Freedom. En de, of Freedom, ja Freedom heette die geloof ik gewoon. En natuurlijk The Man. Dit is Bobby Goldsboro. De originele. Later zou Dave Berry het nog eens dunnetjes doen. Little things that you do make me glad. I'm in love with you. Little things that you say make me glad. me I'm your man. later zou eh, Dave, eh, Dave Barry het nog eens dunnetjes overdoen. Dit Eddie Cochran, come on everybody! Orchestra. van de door Eddie Cochran. En het, liedje heet Turn to Stone. Lekker de vaart erin hoor. Hm? Electric Light Orchestra voorgekomen uit The Move. Roy Moed werkte al samen met Jeff Lynn. En zij zetten samen dit bandje op. En eh, nou ja. Dat FM Race Radio, Pit Report. Ja, dat kunt u het weekend allemaal verwachten. Aanstaande zondag en aanstaande maandag de Jumbo Race dagen op het circuit van Zandvoort. En Zandvoort, en eh, CFM luncht, of CFM, gewoon niet CFM luncht. CFM is daar gewoon twee dagen lang bij. Ja, met live radio vanaf het eh, circuitterrein, middenterrein en... Eh, met uh, een heleboel van onze leuke medewerkers zijn we dus twee dagen lang van 12 tot 5 te beluisteren via deze zender. Live vanaf circuit Zandvoort. Waar maak je dat nog mee? Ja, dus aanstaande zondag en aanstaande maandag. Twee dagen lang. En we krijgen ook eh, bekende mensen in de uitzending. En misschien, je weet maar nooit, komt Max Verstappen ook nog wel langs. Ja, want hij is er. David Coulthard, Max Verstappen en natuurlijk ook David Coulthard. Aanstaande zondag en maandag bij ZFM. 106.9, kanaal 40 bij Siggo. En natuurlijk niet te vergeten www.zfm-live.nl Zondag en maandag. It ain't what you're doing, it ain't what you're doing. Fun Box 3 met Bananarama. David Gates. I always thought that I could make it on my own. But since you left, I hardly make it through the day. My tears me die eh, vooral eh, bekend stond om toch wel wat gevoeligere liedjes. Zoals dit bijvoorbeeld Lost Without Your Love. Brad, onder andere met leadzanger David Gates. En eh, verder, nou, ze hadden nog wel meer mooie nummers. Ja, veel mooie nummers. Guitar Man was er ook zo eentje. En uh, it does, Baby If You Want Me, I'm a Want You. Ja, dat was er ook één. En zo zijn er nog veel meer. Leuk toch allemaal. Heerlijke muziek heeft Bart weer uitgekozen voor vandaag, dames en heren. En eh, we hebben nog veel meer moois en fraais eh, voor u in, eh, tot de vier uur aan toe. En Credence. Looking out my back door. Revival. Jawel! Looking out my back door. En we gaan lekker door hoor. Ja, wel. Nog meer moois. De Doobie Brothers. Oké. Doobie. Eh, Doobie is eigenlijk een, eh, ja, dat, eh, een hele grote joint. Hè, is dat? Ja, een hele grote joint. Daar, en die gebruikt dus nogal veel. Vandaar. <laughs> Doobie Brothers. Long train running. No. 1972 eh, van eh, het album The Captain and eh, Me. Zo heette het. En daar stond onder andere ook dat prachtige China Grove op. Wat ik persoonlijk een van de betere of beste doobie nummers vind. En doobie, ja, hoe kwamen ze die naam? Nou, een doobie dat is in slang gewoon een hele dikke vette joint. Dus dan weet je ook weer wat dat betekent. Goed zo. Nou, um, ehm, When I'm Gone. Nou, ik weet niet wat er gebeurt als ik weg ben. Maar in ieder geval, Brenda Hollow zingt erover. Ah, wordt nog een W achter hoor. Brenda Holloway, zo heet ze. Moet ik wel goed zeggen, Jansen. Oké, nou. Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Op het circuit. Race Radio, alleen op CFM. Ja, komend weekend hè. Dit zijn de Cats. There has been a time. ik kan u verzekeren, die dames die u op de plaat hoort, deze dus, maakt er geen deel uit van de Cats hoor. Ze hadden er ook wel een beetje moeite mee eh, in de tijd om eh, om hun platen uh, live waar te maken. Omdat ze natuurlijk geen strijkers, geen groot koor, geen andere instrumenten eh, erachter hadden. En het alleen met gitaren, bas en drums deden. Uh, dus dat was best wel lastig voor de, voor de jongens om dat live dan net zo neer te zetten. Want dat grote orkest wat er bij de platenmaatschappij altijd achter geplakt werd. Uh, dat hadden ze gewoon niet live. Nee, en toch deden ze het hartstikke goed. Want het was een hartstikke goede band. Dat weet ik wel weer. Eh, de Cats dus. Met het onnavolgbare stemgeluid van eh, Piet Veerman. There Has Been A Time heette het nummer. Eh, het arrangement op de achtergrond was van Wim Jongbloed. En de productie Klaas Leijen. Zo, dat waren weer aardig wat vaardigheden. Nou, zullen we dan maar weer doorgaan? Ja, laten we het doen. Je weet maar nooit wat goed voor is. Nou ja. Gire gire gire gire watch watch watch watch gire Eh, Kili, Kili, Kili, Kili eh, eh, Watch. Ja, <laughs> nou, wat het betekent. u moet het, ik moet u het antwoord schuldig blijven. Kili, Kili, Kili Watch. Maar goed, toen de tijd werden alles hits.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 Waren wel, dat laatste met name was wel een van de grootste hits van dit gezelschap. Amerika dus. En... Eh, <laughs> ja. <laughs> Oké, Sister Golden Hair. Zo heet het. En wij gaan door met Van de Man. Oftewel Van Morrison. Spanish Rose. The wine beneath the bed. The things we done said and all the memories that come glancing back to me in my loneliness standing in the breach the arm that stretched but out of reach and consciousness has found me sometimes wondering where you're at mm, take me back again take me back road. The way you pull the gate behind you when you say it ain't too late. Come on, let's swing the town and have a ball tonight. Hoping you'd come through, and many others too, and I to happen days gone by. I'm wondering if you'll take me back again. Take me back one more time. Spanish Rose. was about another country in full bloom. In the room we danced. And many hearts were torn, and when the word went round that everything was wrong and just couldn't be put right, it tore me up, it tore me up, love. The way you held a note, the trembling and you thought, that just beginning of your wondrous smile. The rising of the water, the winter winds of this gone by. I often ask myself and wonder why it's gone. Oh, take me back again. Take me back one more time. Spanish Rose the window I did creep and touch your raven hair and sang that song again to you. You did not even wince. You thought I was the prince to come and take you from your misery and lonely castle wall. And take me back again. Take me back one more time. Spanish road. Ah, ah, ah, ah. Ja, luister nog steeds naar de Matchbox Live. Het programma van Bart van der Meer. Die nog steeds op vakantie is. En vandaar dat ik het, eh, ja, want ik vond eigenlijk toch een beetje zonde dat het programma dan gewoon een maand lang niet te horen was. Dus ik ga, oh, nou, nee, ik vraag gewoon, ik bied me gewoon aan dat ik het overneem. Nou, en dat is dus bij deze, ja, nou, en totdat hij terug is, 31 mei is hij er weer. Dus volgende week donderdag ben ik er ook nog uh, met dit programma. De muziek is wel van Bart, dat allemaal wel. Dus uh, hij heeft wel de leiding, om het zo maar eens te zeggen. En het volgende nummer is weer een hele aparte van QB. En The Blizzards, afkomstig van een album dat heet Apple Knockers Flophouse. En het liedje wat we ervan gaan draaien. A Unknown Boy. aan het eind van het programma met even een eh, stevige puiken eh, Drentse blues van uh, eh, QB and the Blizzards van het album Apple Knocker, Flophouse en een Boy. Ik heb er nog eentje voor u. En uh, Traveling Light heet dat. En dat is van Clapton. En dat is de laatste. Dus, uh, ik hou er een paar over hoor. Ja, ga er niks aan doen. Ik hou er een paar over. Traveling Light. light, light is the only way to fly. Traveling light. Traveling Light eh, houdt dit programma op. Dames en heren, we zijn er doorheen. Het is alweer bijna 4 uur. En eh, ik dank u hartelijk voor het luisteren. Volgende week eh, neem ik het nog een keertje van Bart over, zolang je op vakantie is. alleen de muziekhuis is natuurlijk van hem. Eric Clapton was dit als laatste met Traveling Light. Fijne donderdag nog. En nou, misschien zie ik dit weekend op het circuit.